Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De politie in Canada heeft bij een antiterreuractie een verdachte gedood, melden lokale media. De politie wil niet meer zeggen dan dat er een terreurdreiging is geneutraliseerd. De operatie was vermoedelijk in Strathroy, Ontario, al wil de politie ook daarover niets zeggen. Volgens Canadese media is de gedode man Aaron Driver. Hij werd vorig jaar opgepakt omdat hij op sociale media zijn steun had uitgesproken voor terreurgroep IS. De man zou kort voor zijn arrestatie een video hebben opgenomen waarin hij dreigt met een aanslag op een grote stad. Nederlandse piloten van EasyJet staken weer. Dat is voor de derde keer in korte tijd. Ze hebben het werk neergelegd en gaan pas om tien uur weer aan de slag. Daardoor zijn zeven van de 16 EasyJet-vluchten vanaf Schiphol geannuleerd. De piloten voeren actie voor een betere CAO. Voor het eerst in zes jaar is de gemiddelde WOZ-waarde van huizen weer gestegen, meldt het CBS. De waarde daalde sinds 2010, maar op 1 januari was de gemiddelde WOZ-waarde 209.000 euro. Dat is anderhalf procent hoger dan begin 2015. Met de waarde wordt de hoogte van gemeentelijke heffingen vastgesteld. In Zuid-Frankrijk woeden rond Marseille verschillende natuurbranden. Zo'n 1800 brandweerlieden bestrijden het vuur. Bij het bluswerk raakten vier brandweermannen gewond, van wie drie ernstig. De branden komen steeds dichter bij Marseille. In Vitrol, zo'n 25 kilometer ten noorden van Marseille, zijn honderden mensen geëvacueerd. Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft zich in Rio geplaatst voor de Olympische finale van de 100 meter vrije slag. In de halve finales vannacht werd ze zevende. Ajax is het met Chelsea eens geworden over het huren van Bertrand Traoré, zo meldt de Telegraaf. De 20-jarige aanvaller komt voor een jaar naar Amsterdam. Traoré is de opvolger van Arek Milik, die naar Napoli vertrok. Het weer vanuit het westen raakt het bewolkt en dan gaat het op steeds meer plaatsen regenen.